Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een computerstoring. Gisteravond konden geen spoedoperaties worden uitgevoerd... doordat artsen twee uur lang niet bij het elektronisch patiëntendossier konden. Dat meldt Omroep Brabant. In dat dossier wordt de medische informatie van patiënten bijgehouden. Patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. In januari duurde een computerstoring in het Amphia ziekenhuis zeven uur. De Japanse premier Abe noemt de reddingsactie in het zuiden van het land na de tweede zware aardbeving een race tegen de klok. Bij de aardbeving gisteren vielen zeker 32 doden. Waarschijnlijk zijn tientallen mensen bedolven onder het puin. De reddingsactie waarbij het leger en de politie zijn ingezet... wordt bemoeilijkt door naschokken en slecht weer. Sinds donderdag zijn er al 230 naschokken geweest. De tweede aardbeving trof het zuidelijke eiland Kyushu gisterochtend lokale tijd. Talloze mensen moesten de nacht buiten doorbrengen, terwijl het hard waait en regent. Naar schatting 400.000 huishoudens zitten zonder water en zo'n 100.000 zonder elektriciteit. De paus heeft twaalf Syrische vluchtelingen meegenomen van Lesbos naar Rome. Het zijn drie islamitische families en er zijn zes kinderen bij. De vluchtelingen vlogen mee in het toestel van de paus en ze worden opgevangen in het Vaticaan. Paus Franciscus ging vandaag naar het Griekse eiland Lesbos. Daar komen veel Syrische vluchtelingen aan in bootjes. Samen met andere kerkleiders sprak de paus met de Griekse premier Tsipras. De paus deed ook een oproep om vluchtelingen met respect te behandelen. En hij riep vluchtelingen op de moed niet te verliezen. Kiki Bertens heeft Nederland op een 1-0 voorsprong gezet in de halve finales van de Fed Cup tegen Frankrijk. Bertens won van Carolina Garcia 6-4 en 6-2. Richel Hogekamp is nu bezig aan haar wedstrijd. Het weer, af en toe zon, maar ook buien, vrij veel wind. Morgen is er ook kans op een bui, maar er kan ook af en toe de zon doorbreken.